Drie uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In de Australische staat Queensland zijn door zware regenval honderden huizen overstroomd. Aantal mensen wordt vermist. Hulpverleners proberen mensen met helikopters van daken te halen. In het plaatsje Bundaberg verwachten de autoriteiten dat het water naar een recordhoogte zal stijgen. In Brisbane, de hoofdstad van Queensland, wordt bijna 5000 huizen door het water bedreigd. Twee jaar geleden kwamen bij overstromingen in Queensland 35 mensen om het leven. Ook stukken van New South Wales zijn na zware regenval nu overstroomd. In die staat woeden al weken bosbranden. De Verenigde Arabische Emiraten vervolgen 94 burgers... die ervan worden beschuldigd een staatsgreep te hebben voorbereid. Volgens de aanklager vormden ze een geheime groep... die publiekelijk de waarden van de islam uitdroeg... maar in werkelijkheid de staat wilde ondermijnen. De verdachten hebben volgens de aanklager banden met buitenlanders... en in het bijzonder met de moslimbroederschap. Via de traditionele media en sociale media-sites... zouden ze inwoners hebben opgehitst om stelling te nemen tegen de regering. In de Verenigde Arabische Emiraten worden politieke partijen niet getolereerd... en ook demonstraties zijn verboden. Op Antarctica is het eerste Nederlandse onderzoekslaboratorium officieel geopend. In het lab zal onderzoek worden gedaan naar klimaatverandering. Prins Willem-Alexander had voor de aanwezigen een videoboodschap. De kroonprins die bracht een paar jaar geleden al een bezoek aan de basis op de Zuidpool. Dirk Gerrits Laboratorium is onderdeel van een Britse onderzoeksbasis. Het Nederlandse lab bestaat uit vier containers. Die zijn vernoemd naar vier van de vijf schepen die in 1598 uit Rotterdam vertrokken... om via Zuid-Amerika een handelsroute te zoeken naar Azië. Dirk Gerrits Pomp zou toen vanaf zijn schip als eerste Antarctica hebben gezien. Dan het weer. Het is droog. Tegen de ochtend eh, is er wat regen. In de middag Opnieuw droog en zonnig, temperatuur dan rond een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven. <laughs> Daar komt ie. Dit is de nacht van het goede leven. Met Adeline, Adeline, Adeline, Adeline. Wie niet weg is, is gezien. So, so, um, you're probably expecting me to do something really stupid now, huh? All right, and I am always happy to oblige. Are there any crack whores out there tonight? I want you to know it's okay. You've come to the right place. You're one of us. You belong here. It's okay. This is called the Song of Self Acceptance. And if there's anybody out there who suffers, who suffers alone from incontinence, I want you to know that you're not alone. There's many others around you that also suffer from incontinence. <laughs> Yay. So this song is for you. Because I want you to feel good about yourself. I'm not the only piss pot in the house. I'm not the only piss pot in the house. I know I sometimes piss a lot, and even sometimes miss the pot. I'm not the only piss pot in the house not the only crack whore in the den. I'm not the only crack whore in the den. And though I may not know who's humping me, at least I've got some company. I'm not the only crack whore in the den. And you're not the only bugger on the prowl. You're not the only bugger on the prowl. Oh no, you've got a checkered past. You're not the only pederast. You're not the only bugger on the prowl. And you're not the only faggot on the force. You're not the only faggot on the force. We know you're different, it's alright. You're not the only sodomite. You're not the only faggot on the force. And I'm not the only drunk behind the wheel. I'm not the only drunk behind the wheel supply break for Johnny Walker Black. honk if you're drunk, and I'll honk back. I'm not the only drunk behind the wheel. Come on, everybody. I'm not the only despot in the house. I'm and even sometimes I'm not the only piss pot in the house. Yeah! U hoorde Baby D. Geboren en getogen in Cleveland, Ohio als jongen, maar daar klopte niets van. En toen ze naar New York verhuisde, hè, waar ze eerst straatartiest was... Eh, later organist in een katholieke kerk in de Bronx... werd Baby die de vrouw die altijd al in haar zat. Ze speelde harp op de eerste platen van de, die andere transgender... Anthony Haggerty van Anthony and the Johnsons. En in 2001 kwam haar eerste eigen plaat uit... in de loop der jaren groeide haar publiek. En in de jaren negentig had ze al een tijdje in Nederland gewoond, eh, in Amsterdam. En in 2009 trad ze op in het Bimhuis tijdens het Holland Festival. En dat concert is vorig jaar op cd uitgekomen... en u hoorde net het slotlied, The Song of Self-Acceptance. Nou, dit seizoen speelt Baby D mee in de voorstelling Fun Zone... van theatergroep Mug met de Gouden Tand. Een stuk waarin... Nou, ik lees gewoon even de flyer voor... In Fun Zone vragen de acteurs zich af welke identiteit zij in de loop van hun leven hebben aangenomen. Maar vooral of ze daar nog vanaf kunnen. Want er kan een moment komen dat je merkt dat je iemand geworden bent... die je eigenlijk helemaal niet wilt zijn. En dat je leeft in een wereld die jou liever een mediatraining aanbiedt... dan de ruimte om een stap terug te doen. En aan jezelf te vragen, wie ben ik, wie ben ik, wie ben ik? Tot zover. Nou, het was eh, acteur en theatermaker Marcel Musters die Baby D uitnodigde. Van de week sprak ik ze beiden. Eh, Marcel, je wilde een voorstelling maken over identiteit. Of wilde je een voorstelling maken met Baby D? Nee, het allereerste idee was om een voorstelling te maken eigenlijk over uh, travestieten. Dat was ooit een heel lang geleden een idee. Gewoon omdat het ons leuk leek om een keer met mannen en vrouwen eh, wisselingen te doen. Uiteindelijk is dat veranderd in een voorstelling over identiteit. Dat, daar kwam Johan mee, of Lineke kwam met een mooi artikel van Gerrit Komrij... over dat je op een gegeven moment iemand geworden kunt zijn waarvan je denkt, god, wil ik dat nog wel zijn? Kan je identiteit nog wel veranderen? En dat willen we eh, als uitgangspunt nemen met in ons hoofd dat het een hele feestelijke voorstelling moest worden... met veel eh, kleding, geen psychologische lijn erin, zeg maar. En omdat ik vaak in New York eh, ben, ik woon er een paar maanden per jaar... via een huizenruil leerde ik die kennen. Haar zuster en ik hebben ooit geruild, namelijk van huis. En ik kende die al, omdat ik... een beetje in de subcultuur van New York vaak naar concerten ga. ik had al een paar cd's van haar. Nou, toen hebben we elkaar leren kennen. Toen, en toen we het over deze voorstelling hadden met Joanne en ik dacht ik, god, dat zou leuk zijn als die meedoet. Want die, over identiteit, kan ze natuurlijk heel erg veel zeggen. Zij, en waarom zij? Nou, die is, is transseksueel, is een hele goede artiest. Eh, ja, is een ervaringsdeskundige, zou je zeggen. En ze houdt van, eh, nou, je ziet hoe ze eruit ziet. Erg kleurig, oranje haar, heeft altijd <laughs> een soort muppetpak aan. <laughs> <laughs> Het is heel erg leuk om naar haar te kijken. En ze durft en tegelijkertijd is ze ook verlegen. En is het, eh, het is gewoon een heel interessant en lief iemand. My sister, Mary, um, did an apartment swap with. Uh, with Marcel. And I did a show in The Hague like a year ago last December. And we, Mary and I, uh, never get to see enough of each other. So we planned to have a week together. She was coming over for the show, and we stayed a week after the show in Amsterdam in Marcel's apartment because Marcel was in New York. Oh. And um, so when we got back, I think I was in New York just a week later yeah. or something, and so we got in touch with Marcel and took him out to lunch, to, uh, you know, because he it was so nice of him to let us use his place, mm-hmm. and so that's when we met. Okay. And, and, and fell in love. Yeah. and uh, how do you, you uh, describe yourself as an artist? I mean, what, what's what you do? I don't. I don't. I never do that. I've, I've, that's like that's somebody else's yeah, problem. Okay. I do music. I write songs and I sing them and I play music. I play the harp and I play the piano and I play the organ now. I've, i started out as a church organist. And the accordion too, yeah, yeah, right, yeah. <laughs> How did Marcel describe his idea for the for the performance? Actually, Marcel just said, "Well, we have this theater company, and we wanted to, you know, and they they were considering having me over as a guest." And um, to be honest with you, I didn't care what the show was about. I wanted to be in it for for, for two reasons though, because I really like Marcel. I, I I like Marcel like you know immediately from the get-go. Everybody does. And also, I love I love Holland. I love Amsterdam, and also my girlfriend Christina, actually my fiance, we're going to be married. Oh, wow. yes. She lives here. You know, she oh, lives in Rotterdam, and so I was like, whoa, yes. <laughs> You know, I mean, it's like I don't think I allowed him to finish the sentence <laughs> when they asked me. I said yes okay. you know, so yeah, I was I was very anxious to come. Yeah, what is the show about for you? Well, it's interesting for me because I am transgendered, right? And the whole identity thing is like kind of like a big bore to me, you know, <laughs> because it's like I've gone through years of my life, and, and I still, you know, there's still, you know, you have to explain yourself and who are you and what are you? <laughs> what are you? You know. and what do you say then? And, um, and well, I prefer to avoid the whole situation. You know, like for me, the ideal situation is to be just taken for as a woman, and that's it. You know, like if people like write a review about me, and and they leave the whole gender thing out, I'm happy. You know, I'm really happy because that's the whole point. Is that you know, it's happens, like I suppose it, that it does, rarely happens. It does, it does happen, yeah. Actually, it happens more often than I than I ever would have dreamed was possible. Oh, yeah. The world is changing, so yeah. it becomes a. The whole point is that it ideally, it should be a non issue. The gender thing should be like a total non issue. If somebody says they're a woman, then they're a woman. Okay, end of story. You know, then, you know, you, you know, that's all there is to it. Um, so I guess I tend to avoid the issue of identity, you know, but like since this is about it, so then I sort of. Um, embrace that, you know. So I've been like, you know, when we when we do interviews or we talk about it, and the show is about identity, and so I tell all these stories that I don't normally go into, you know, like I tell about like how when I was, uh, because it's so it's so complicated, you know. Um, the, the thing, story about you being like in the, the story about when I was a tree climber. Yeah you know and most people like that's the thing most people would think that i maybe i started out as a tree climber and then became a girl and now i'm not you know but it wasn't like that it was exactly the opposite i had already become a woman i'd already had like a career as a performer and then i became a tree climber <laughs> which was which is really weird you know the real reason that I became a tree climber was because I woke up one morning and I had this epiphany. I had a realization. And the realization was that I hated all men. I mean, every goddamn one of them, no exceptions. <laughs> and, um, well, I didn't start out hating all men, but I'm one of those, uh, you know, women trapped in the body of. Uh, small male child. And um, I uh, went through the whole thing. I became a woman, you know, like female on my passport, the whole deal. And nothing in life had made me so happy as becoming a woman. And I experienced that joy every day of my life, and really true. But the trouble is, is that because of the process you have to go through, because of the problems you have in the world, then, well, you bump into men. There was violence, there was like stupidity, you know. And um, so I had kind of a chip on my shoulder. And I wanted to change that. I didn't want to hate half the human population. So I decided I was going to do it in one day. <laughs> and, um, the way to do it was, for one day at least, to give up my need to be perceived as who I truly am, <laughs> as a woman, right? I gave it up. I put it aside in the hope that that might make a difference. So, and I cut off all my hair, and I dressed up like a guy, and I went, showed up for my first day's work as an apprentice tree climber. And I even bought a hard hat. And when I got there, they laughed at me because I was wearing a hard hat. These guys' heads were so hard that they didn't need to have hard hats. when things fell on top of their hats, heads, they just bounced right off. Um, and um, I spent the day with these men these scary ex-con crackhead tree guys and it worked by the end of the day i swear to god i loved them i really loved them and i thought it worked because they took me as one of them and um, when the day was over the boss looks at me and he looks at his foreman and he says to his foreman, Who's going to drive her back to her car? Some of you think I'm a woman, and some of you think I'm a man. Some of you think I'm a woman, and some of you think I'm a man. This little bastard's looking at me and he don't know what the fuck I am. Well, I'm gonna tell you everything you wanna know. I'm gonna tell you everything you wanna know. And after I tell you, shut the fuck up and leave me alone. Tranny girl, I don't got no dick no more. I'm a tranny girl, I don't got no dick no more. I got a stole bought pussy, and now I'm a white trash hole. Why you so fucking uptight? That's what I'm asking you. Why you so fucking uptight? That's what I'm asking you. Is it cause you don't like me? Or is it cause you do? And I never actually like talked about those things to people before because you know what I mean? Like it's like it's part of my story, but I don't like to talk. I, I always, you know, I, it's it's a big bore to me, and I find it annoying. Like when people write about me, and all they write about is like my stupid life history, and not about like the music or what. You know what I mean? Like the the whole point of the thing. Yeah. Um, so for me, this show is a big exception because it's about the very thing that I avoid most to talk about. Is you know, obvious, uh, oddly enough, and how does it feel uh, now to talk about it? Oh, it's fun because it's because of it being part of something fun and something wonderful. You know, I mean, I really love everybody who has anything to do with uh, the Mach, everybody, you know, uh, everybody who's works here, does anything. They're all the most wonderful bunch of people, you know. And um, Can you find a group like that in, in, in America, in New York? Well, I'm sure there are groups of people that work well together. Um, but I've never experienced anything like this in New York with like a, uh, you know with a whole bunch of people. But of course, I haven't uh, you know. But this is also because we got subsidy. That's the a, a big. Yeah. Yeah. difference, with, with, America because yeah, all those people have to work so hard besides their yeah, uh, right. just to get the money yeah. to be able to do the thing to right. do the work <laughs> yeah, um, but it's not just money it's um, I can't believe that it's always this good for you. I mean, it's just such a wonderful configuration of people that work here. You know, I mean, all the the actors, the directors, the writers, um, the people, all the people in the office. I mean, every single person is really super cool, and everybody gets on really, really, really well. Uh and it's just it's nice I, I have a feeling i got here at a great time or has it been like this always from the get-go for you guys uh, no not always but it's it, it we have uh, more good times yeah. uh, uh but it's always in transition in a way you know uh -huh. so it's always different it's that's why it survives yeah right because yeah. they're there already for 25 years yeah. a lot of actors apply for a job at, at our uh, company. Uh, but mostly they don't understand. They don't understand that the work you have to do for a good performance. Oh. They see something, think, they think, oh, that's nice. Every yeah. process uh, at the Mug is a hard process. Yeah, it's hard work. And I couldn't because, believe because I never dreamt that acting was such hard work. Yeah. You mean it? It's exhausting. I go home every day. I'm totally exhausted. No, but that's also because you make your plays yourself. Yes. I mean, it comes from from within you. Yeah, but Dee uh, makes her own shows too, and she, but she doesn't really prepare. She prepares, but she starts singing on an even. And yeah. this week you said you're going to have a, a show in, in, in <laughs> um, Denmark this Saturday. Yeah. She just still don't know what she's going to do. I don't worry about that because, well, I mean, I wrote the songs. The songs are all written, you know, and I, and I know I know all the words. I know the, you <laughs> know I mean? Yeah. You know, so that's not a problem. The hard part is writing the songs. So once the songs are written, you just get up there and sing them, you know. Well, that's wonderful that she just go on stage, see what the, the atmosphere is and starts. That's great. But here you had to think and you had to dig into your yourself and then together and make a performance, uh, make a show. Yeah. And actually, it really was hard because it wasn't just exhausting, but it was like I would go home every night and I'd be all worried about like, oh my god, how am I going to do this? What am I going to do? You know, it's like it was. It's really hard. It's really. It was really hard. And are you satisfied with uh, what came out? De, de, hele, de hele voorstelling, ik nog niet, maar we zijn, dat, dat, heeft door allerlei omstandigheden eh, twee weken voor de première overleed een goede vriend van mij. En... Ja, dat mogen we allemaal wel weten. Dat is natuurlijk wel heel heftig. Heel Nederland heeft het ook jammer gevonden dat hij er niet meer is. Jeroen Willems. Ja, Jeroen Dus, dus daardoor kwam het hele proces een beetje... We hadden eigen première, dus toen rond die première heeft Lineke mijn rol overgenomen... Dus dat was lastig. Dus die, ik vond hem op de première nog niet af. En ehm, eh, daar werken we nu aan. We zijn nu op tournee. En ik moet zeggen dat hij echt hartstikke leuk aan het worden is. En, eh, hoewel we toen ook al goede recensies kregen, ook gemixte recensies. Maar meestal is het affer als we de première hebben. Ja. Maar het is, eh, die heeft, eh, waanzinnig met de concentratie eraan gewerkt. En, nou ja, ook in alle recensies krijgt die de pluimen, hè? Ja, she's the star. She's the star. <laughs> Dat vind ik ook hartstikke leuk. En terecht, want ze heeft zich er helemaal in gestort. En ik ken niet veel mensen die zo open... zomaar in een totaal onbekende situatie durven te stappen... en helemaal vanuit hun hart en ziel te reageren. Want je kan heel veel blunders maken. En, je, en eh, zij wist natuurlijk helemaal niet wat acteren was en zo. En ze heeft zich erin ingegooid en het is gelukt. En dat is... Ja, vind ik heel Waar? ze is gewoon een performer ook echt. Absoluut. Ze is echt een artiest op het toneel. Ja, maar haar belangrijkste ding is dat ze waarachtig is. is totaal eerlijk. Ze veinst niks, dus het is heel duidelijk met wie je te maken hebt altijd. En omdat ze zo ontzettend lief is, gaat alles ook goed. Zij wil ook, eh, zij zorgt dat de sfeer fijn is als je bij haar bent. Nou ja, dat is, eh, dat is de helft van het werk. Dat zie je ook in de voorstellingen als, als, de andere acteurs... Dick van de Toorn en jij en uh, Mino Bosma... dat ze allemaal het liefst tegen jou aan willen liggen. En dan, ik zit in de zaal en denk, ah, ik wil er ook bij. I want <laughs> to be there too. We all, yeah. ah, yeah. Well, we had. Was it just last night or was it the night before? So we had somebody from the audience come and join us. Uh, oh, right. oh, shit. That was really ah. nice. that was, nice. was really. Ik zei van, nou, wil, wil iemand uit het publiek ook bij komen liggen? Ja, ja, ja, zijn vrouw. En die kwam zo bij liggen. It would be wonderful if the whole audience came up and, <laughs> and laid down with us. <laughs> Would be great. Maybe at the end of the tour. Yeah, yeah. Would be very nice. Yeah. Identiteit is natuurlijk een ontzettend breed begrip. Hè? Dat is heel breed, ja. Dat heb, dat, dat heb ik ook al gemerkt. En het gekke is, we hebben er ontzettend veel plezier en eh, aandacht aan gewerkt. Maar mensen die het zien, die hebben vaak nog niet het idee... dat het nou zo diep over identiteit gaat. En dat verbaast me zo. Maar ik denk dat we... Eh, ja, nog een aantal toereikingen naar het publiek moeten doen... waardoor ze snappen wat er allemaal in die voorstelling zit. Want ik denk echt dat het een briljante <laughs> voorstelling is eigenlijk. Ja? ja, dat denk ik echt. Echt waar. En, maar we hebben eerder dat gehad. We hebben in eh, een uh, jaar 50 geleden onder controle als een voorstelling dat lukte alsmaar niet. Het was ook een soort montagevoorstelling. En dat is, we wisten zeker dat het goed was, maar het kwam er maar niet uit. En op een gegeven moment was er een idee, een heel klein ideetje... om het te veranderen, kleine dingetjes. En toen viel het ineens op zijn plek. En ik weet zeker dat het met deze voorstelling ook nog gaat gebeuren. Dus je, je, kan, je kan niet afdwingen wanneer iets af is. Ja, je streeft ernaar naar een première en zo, omdat het nou anders is afgesproken. Maar ja, wij weten dat dat bij onze voorstelling zo niet werkt. En zeker niet bij een stuk wat niet helemaal klant geschreven is... van tevoren en dan uh, gaat uitzoeken. In de voorstelling maak jij een aantal statements over de politiek... hoe de politiek met kunst omgaat in Nederland, dat soort zaken. Dan spreekt gewoon Marcel? Ja, gedeeltelijk Marcel, zeker eh, Marcel ook, maar ook gewoon de mug. En wij als clubje... Kijk, want wij spelen soms zogenaamd onszelf... Maar dat zijn een beetje uitvergrote dingen van jezelf. En we hebben ook dingen van mij bij die gelegd en van die bij Minou... om het duidelijk te maken voor het publiek. Maar dat is, komt zeker ook voor mij, ja. En, en mijn opwinding over Joop van der Ende bijvoorbeeld. Er is een hele tirade in over dat Joop van der Ende... jarenlang ehm, heel Nederland heeft verpulpt en heel veel geld heeft verdiend. Allerlei mensen heeft onderbetaald. En nu als een soort mecenas... Uh, in Nederland op handen wordt gedragen... en helemaal niet meer kritisch naar hem wordt gekeken. Terwijl hij heeft best goede dingen gedaan, maar heeft heel veel slechte dingen gedaan. En dat vind ik raar dat, dat, dat, dat hij nu zo enorm omarm wordt. Daar erger je je echt aan. Ja. ik erger me aan dat er geen kritische blik meer is naar hem toe. Ik bedoel, ik kan dat ook. Als ik heel veel geld verdien door, over de ruggen van heel veel mensen... dan kan ik op een gegeven moment ook een mecenas uit gaan hangen. En dat vind ik toch niet de manier. Ik vind dat je op de weg naar de rijkdom ook moet denken aan de mensen die met jou die rijkdom vergaren. Ik, heb, ik, ik had ooit een ervaring in New York in de Frick Collection. Dat is een museum op Fifth Avenue. Een, mooi, een heel mooi oud huis van een rijke eh, industrieel, eh, die Frick. En ik liep daar met Jeroen trouwens. Eh, het is een prachtig museum. En ineens, ik hoorde die verhalen van die man die dat had opgericht. Die meneer Frick, die was een stalen gigant of zo. Ja. Mr. Frick? One of those big, uh, industrial barons. Uh, What was it, railroads? Or, ja, railroads. I don't know, steamships. Or, I don't know why. yeah. Maar in ieder geval, die man had in de jaren zoveel geld verdiend... en, en zoveel eh, mensen onderbetaald. Weet je wel? Mensen gestorven tijdens het maken ook van, die, van die, al die railroads. En nu was je, ik dacht, jezus, maar dat klopt toch niet? Dan gaan we hier allemaal die man zitten bewonderen dat hij die kunst heeft verzameld. Maar dat is wel, heeft, er zijn mensen voor gestorven. En in het klein heeft, is dat, vind ik dat eh, voor mensen van, als Job van, der ook, van ook gelden. Dus daar mag best ook nog kritisch naar gekeken eh, blijven worden. Nog een ander kritisch punt in je voorstelling? Haal ze nog eens boven. Wat zij zegt over mediatraining bijvoorbeeld. I think... Oh, Maybe you can oh. send say that Should I say my, uh, my lines? <laughs> my rant? Phonetic lines? I, have, I have to scream it into the microphone. Is that okay? It won't break your radio or nothing? okay, well, I'll, I'll do it <laughs> Oké, what do I say? I say, stop met media training! Dat is helemaal belangrijk. Als je te veel media training. dan herken je elkaar niet meer. En uiteindelijk ook jezelf niet meer. Dank u wel. <laughs> En dan zing ik een liedje, een atheistische gospel. En zo heeft ze een paar van die dingen, onder andere over mediatraining dus. En, en... Ja, want wat, wat is dat toch, mediatraining? Ja, dat weet ik ook niet. Maar al die politici gaan op mediatraining om goed over te komen. Maar, en, en omdat iedereen tegenwoordig op mediatraining gaat, mensen die in beeld zijn... krijg je een soort vervormd mensbeeld. Want die mensen die, zijn zo slim om alles eh, onder de tafel te schuiven... wat, wat, ze, wat niet, niet gunstig voor hen is. En andere dingen te benadrukken die hun goed uitkomen. Dus je kan nooit meer een oprechte iemand zien. En, en, eh, nou, dus wij pleiten eigenlijk voor het stoppen met al die mediatraining. En vooral voor politici. Ja. Hmm do, you do another one? <laughs> ja, do another one. En dan wou ik even wat zeggen over dat individualisme. Ja, over dat individualisme, daar hebben jullie nu spijt van, hè? Van dat individualisme... Wat nou zijn jullie opeens een beetje eenzaam, toch? Ja, jullie zijn eenzaam. Dank u wel. Dus Oh, hoe kan je het samenvatten? Is het een pleidooi voor, voor echtheid en voor ook wat meer gemeenschapszin en wat meer... Eh, eh, respect of misschien ook wat minder respect voor dat individu, maar gewoon... Ja, toch? Zeker, dat het eh, groep uiteindelijk toch belangrijker is dan het individu. Want je moet het samen doen. Ja, het is heel cliché, maar het is wel hartstikke waar. En dat, ik, ik vind dat heel erg te merken nu. Als je naar de wereld kijkt, ik schrik eigenlijk steeds meer. Omdat ik hoe ouder ik word, hoe meer ik de grote lijnen zie. En daar, daar, dat benauwt me enorm. En ik denk, ja, waar moet dat naartoe? Er zijn eigenlijk maar een paar mensen die echt het te vertellen op de wereld. En dat zijn de hele rijke mensen. Die staan nog boven regeringen ook en zo. En dan is het toch heel verontrustend dat die mensen in de laatste 30 eh, jaar zoveel geld hebben verdiend. En nog zo, en zo rijk zijn. Bijna een andere eh, maatschappij die het echt voor te zeggen heb. En de rest van de wereld is, hangt er maar een beetje bij. En is afhankelijk van hun handelen. En dat is heftig, vind ik. Ja. ja. Dus, en ik denk dat wij als het gewone volk vooral moeten proberen... om inderdaad samen dingen te doen. En eh, eh, eh, soms ook jezelf wegzuiperen om, omwille van de groep. Dat de groep eigenlijk heel belangrijk is. En toch jezelf kunnen zijn binnen een groep, zeg maar. Dat, dat is natuurlijk ook altijd aan de andere kant binnen dat groepsdingen. maar om daar helder mee om te gaan. Nou gaat allen kijken naar Funzoon van toneelgroep Mug met de Gouden Tand. Deze woensdag in Horen, donderdag in Nijmegen... en vrijdag en zaterdag in Den Bosch. Aanfijn, er is nog tournee tot en met eind maart, dwars door het hele land. En van 1 tot en met 17 maart staan ze in Bellevue in Amsterdam. Nou, ik ga dan zeker nog een keertje kijken. Nou, check de site van mugmetdegoudentand.nl voor alle data. Hè. Eh, moet je allemaal aan elkaar schrijven trouwens. Ik weet niet of ze dan nog het volgende lied eh, zingt. Maar in december uh, opende Funzone met dit fijne lied. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. which made him feel embarrassed among his little reindeer friends and gave him a low sense of self esteem. All of the other reindeer used to laugh and call him names, so Rudolph became disgruntled and had a sense of embitterment in his little reindeer heart.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 Fuck you, you fat bag of shit. You can guide your own goddamn sleigh. Where were you when your stupid reindeer were disincluding me from their stupid reindeer games, which I didn't want to play anyway? I say piss on Christmas. So, Santa took off on his sleigh into the foggy dark night he didn't have Rudolph to guide him, so he crashed into a tall building and suffered massive internal injuries. <laughs> and now he has to wear a colostomy bag, and I think it serves him right. And what's more, he didn't have any medical coverage, so he has to keep working, even though his heart isn't in it anymore. But I devised a happy ending in which Santa reconciles himself to the fact that he's going to be paying all his medical bills for the rest of his life. He's happy because he realizes that in America, being deep in debt is synonymous with good citizenship. But some of you are probably wondering what became of poor little Rudolph. Well, he had a change of heart while Santa was in the hospital. He delivered all the presents to the good little boys and girls. Then how the reindeer loved him as they shouted out with glee, Rudolph the red-nosed reindeer. We will overcome our hatred and intolerance and treat you with respect and uh, dignity. Baby D. Nou, we zullen hopelijk nog heel veel van haar horen en haar feestelijke verschijning zien. Want in april gaat ze trouwen dus eh, en komt ze hier wonen. En dan gaat ze samen ook nog met de Mug en de zingende actrice Meral Polat. Die hebben we hier ook te gast gehad, hè, met haar eigen groep Meral's Harem. Dan gaan ze een muziekproductie maken. Nou, ik ben erg benieuwd. Ik moest alleen nog wel even weten waarom uh, ze Nederland zo te gek vond. Nou, en toen ging het toch weer over identiteit. I do, I love Holland. You know, What's oh, there I to really love? love? It's, well, you know, we, doing a show like this makes you think about identity, you know, and makes you think of it in the broader terms of a country and like that, you know. And one of the things I realized is like identity is not necessarily such a good thing, you know, um, because it tends to go with like weird ideas about like purity. You know what I mean? It's like if you want, like, I mean, who had the strongest? What country had the very strongest ident- sense of themselves in uh, France? Uh, well, right now, yeah, they they they're pretty, you know. Yeah. But I mean, like, you know, it's always the nasty <laughs> ones. You know, <laughs> yeah, like Germans. you know, I mean, you know, um, you know, it's and I'd rather be like, um, I'd rather be like a a nice sort of nobody than a not so nice somebody, you know. <laughs> and this is a land of nobodies? I'm not saying that. No, I don't want to. No, that's not true. That's okay. The Dutch have a beautiful identity, but it's a more open-ended. They don't have, um, there's, there's not a rigidness about Dutch people. Dutch people are not rigid in the way, in the way other people are. Like so, uh, identity is, the more messed up identity kind of is. I mean, I don't see it as a good thing. I really don't. I, I, the more, the longer I live, I don't see it as a good thing. I mean, people who have like, you know, it's like we, who we are, who are so hung up about being who they are. It means you're limited to that, you know, like whoever, you know, whoever that is, that you can't be anything else. You're not allowed to be anything else, you know? You know what I mean? That you, then you can't change. Then you can't develop, you can't grow. You know what I mean? Like one of the things that's made like all, like all of the interesting things, wonderful things that have happened in Europe have been have happened because of like you know the interchanges between different peoples and the blendings and you know like the Renaissance was all about like different peoples like trading and communicating and exchanging ideas and that kind of thing. You know, that goes against the identity thing. Identity is like you know it's like this is me and th that is not me. <laughs> you know what I mean? You know, I'm never busy with my identity. No. No. No. Sure? Well, not, not consciously, no. ik, ik, ik, ben echt niet bezig met... Uh... Met je identiteit? Nee. Ook niet? Nee, ik doe die radio en dat doe ik gewoon... maar eh, dat is toch een, dat is een groot deel van jouw identiteit, dat programma, denk ik, of niet? Daar, daar, daar, daar haal jij veel van je identiteit en je waardering van andere mensen vandaan, lijkt me zo. Wel, nee, joh, ik, zie toch op de, ik, ik, hoor toch niks terug? Het is één richting. citizen. Yeah, yeah. If you try to be echt <coughs> sincere, you know, then you're not busy with your identity, are you? Yeah, that's a good. Uh, yeah, I think you're right. Gedachte. I think you're right. Uh, mean, um, you know, it depends on if you're being really sincere or if you're just yeah. pretending to be sincere. Yeah, because yeah, <laughs> okay, you, can okay. do sincere to get something from somebody, of course. Or to be liked only. And, well, people and, do things. People do crazy things. You know, like what's his name? Um, like uh, performers who uh, whose bread and butter is like being a little bit crazy or whatever will go off their meds before a big show so that they can like you know, oh, yeah. be, you know like uh, <laughs> Daniel Johnson. There's a thing in his in his in his uh, Daniel, uh, Daniel Johnson was like uh, yeah, yeah, yeah, you know, I know, you know, I know him, is, yeah, right? I've seen the documentary. And it's yeah. like he didn't take his meds for like a week before he had this one big show of his career oh, in Austin, right? Him. So he went off his meds, you know, <laughs> and like you know, did a, everybody thought it was the best show ever because he was just. No. You know, off his nut. You know, and then he ended up like cra- his father like was a pilot and flew home, and he ended up crashing the plane. he was so crazy. Oh, you know, people do stuff like that, and and can come across as very sincere, you know, be, but you know, sincerely, like truly, like yeah, yeah, themselves yeah. as like something kind of fucked up, or you know, eh, you know, or make themselves very fragile and and uh, you know, sort of people feed on that, you know. Natuurlijk gebruik je... Like uh, a wrong kind of sincerity. Ja, ja, ja. Nee, natuurlijk speel je af en toe een spel. nee, maar volgens mij altijd wel. Alleen, je probeert het zo eerlijk mogelijk te doen. Maar als ik kijk naar hoe ik mijn leven leid... Het is toch, ik voel toch dat ik een strijd heb te leveren... om, er, eh, om dat om een positie te hebben die ik wil hebben... dan moet je eh, mee een strijd aangaan. En ja, dat probeer ik dan zo eerlijk mogelijk te doen. Maar ik weet wel degelijk dat ik ook... ja, dat ook wel moet ik dat nou zeggen? Dat het ook een beetje geperverteerde kanten heeft. Dat ik ook het soms misbruik, weet je wel. Dus, dus ja, maar je ontkomt er volgens mij niet aan. Om, als je in een maatschappij zoals wij leven moet leven, dat is eigenlijk zo ingewikkeld. Om en eerlijk te leven en ook nog... Eh, nee, het zou een beetje naïef zijn, dat gaat helemaal niet. Nee, dat kan niet alleen naïef. je, kan niet, 100% puur zijn, nee. dat gaat niet. Nee, nee Je mag het wel bewust zijn van hoe ja, het zit. Zeker. Nee, ik denk hoe, hoe bewuster je daarover bent en hoe meer je ermee kan dat kan inzien, eh, eh, ja, hoe, minder je het misschien nodig hebt. Dat je alleen maar het, gebruikt als het echt nodig is. Ik zeg maar wat. Last <laughs> woorden? Last words? Last Famous word. last words? Famous last words. Well, I'm not dying, so I can't say anything. And for, the, for the rest of your life? <laughs> you know, I mean, I'm afraid if I say that, I'll die. No, oh, no. For, the, for, your, for your new life. <laughs> for your new married life. Last ah, words. my last words for my new... Oh, no, that's and too... I don't know. No, I don't want to start, I don't want to start with uh, last words, no. And that happily lived, oh, lived happily ever after thing? You know how the way it is, like, the way it was written in all those old... Uh, no? books, whatever, is not they lived happily ever after. They, it's and they lived happily together until they died. oh. <laughs> that's what it said. But that's how they actually. That's the real version really? of it. Yeah, yeah. Well, yeah. that's how it, I was, think it's uh, great. Yeah. Yeah, it was um, yeah, kind of poignantly uh, realistic. <laughs> yeah, that's more realistic. Tot zover Marcel Musters en Baby D. Bekijk ook even haar website babyd.org. Een laatste song nu, ook weer van het album, opgenomen in het Bimhuis. Look what the wind blew in. Well, we're gonna change gears here. This is hard to do. It's easy um, to be very serious and then make a complete asshole out of yourself, you know. But it's very hard to go the other way around. <laughs> When they see me coming, all my friends will say, Look what the wind blew in. Hey, look what the wind die... Ik kan je anders zeggen, als je die, als je die vrouw ontmoet hebt... dan, eh, dan hou je van haar. Ga vooral kijken naar Funzone. Uh, goed, ik moest vannacht om 12 uur dus alles omgooien... vanwege het wegblijven van de band. Dus ehm, ja, niet helemaal mijn stijl, maar nog een keertje... Goudmijn van eh, mijn fijne collega's van eh, de KRO. Ja. Eh, ja, na het verhaal dat u nu gaat horen wil ik eh, niemand, ik herhaal niemand meer horen klagen over de jeugd van tegenwoordig. Ik zeg dit in alle ernst en ook namens onze razende reporter Helene Hummelen, die het verhaal van Rijn en Eva voor u heeft opgetekend. Luister en huiver, hou uw hart vast. Hier volgt Fumé, Fumé. Werken in een apres-ski bar in Frankrijk. Afgelopen winter deed Rijn het met veel plezier. Eva werkt er ook. Op een avond hebben ze opgeruimd en afgesloten... en lopen ze samen terug naar het gebouw waar ze overnachten. Het is een uur of drie. Om drie uur ongeveer liepen we richting huis. Al oh, pratend liepen we eigenlijk terug naar het eh, huis. En eh, toen zagen we onderweg zagen een, eh, een rookwolk uit een gebouw komen. En eh, wij gingen daar natuurlijk naartoe om eerst te kijken wat er aan de hand was. Stond een man en een vrouw en nog een vrouw, geloof ik. En die stonden allemaal met koffers in de hand en die stonden er buiten. Waarschijnlijk waren dat de bewoners van dat eh, appartement. En eh, toen zagen we die mensen staan. Toen dachten we, nou, er zal wel iets geregeld al zijn, dus het moet wel goed komen. Ze stonden daar met tassen en te telefoneren. Waaruit wij konden opmaken dat het de brandweer was. Maar uh, ze bleven maar staan en het vuur werd maar groter. Misschien dat ze gingen wachten op de brandweer of zo. Of dat ze in shock waren, dat ze geen idee hadden wat ze moesten doen. Toen zagen we eigenlijk dat het vuur Heb je het gestopt helemaal uh, over naar het dak. En toen was het al van... Jezus, ja. Er is een spookrijder. Ja, rijdt u op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... dan komt u tussen Echt en Born een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... dan komt u tussen Echt en Born een spookrijder tegemoet. Einde bericht. Van nou, wat gebeurt hier? We stonden er eigenlijk met twee en toen keken we elkaar op een gegeven moment aan. En toen hadden we echt zoiets van, eh, ja, we moeten nu naar binnen. En eh, toen zijn we eigenlijk allebei in één keer door naar binnen gerend. Gaan. Van al die mensen die binnen zitten, die moeten er gewoon uit. Iedereen moet eruit. Dat is eigenlijk het enige waar ik daar toen nog aan kon denken. Ja, dat, is instinct, denk ik. ik. Ik weet het niet. Het appartementencomplex staat tegen een heuvel gebouwd. Met een loopbrug kom je meteen op de derde verdieping terecht... bij een trappenhuis naar boven en naar beneden. Aan de andere kant van het gebouw zitten de balkons met uitzicht zijn eigenlijk alle trappen meerdere malen op en afgerend, Op alle deuren gebonkt. Geschreeuwd, fire, fire. Fire, fire, get out now. Jij naar boven, ik naar beneden. En dan gewoon weer naar boven en naar beneden rennen. Rijn, gaat alles nog goed? Ja, ja, je gaat goed. Oké. Ik ga nu naar één. Oké, ik ga nu naar drie. op een gegeven moment, na die eerste rondes van kloppen en schreeuwen... toen er niemand eh, wakker werd, kwamen we elkaar weer tegen... rennend om de trap ongeveer. Rijn, jongen, eh, joh, we kunnen de andere kant ook nog proberen. Ja, dat is eigenlijk het enige overleg wat je hebt. Je gaat er niet hevig over discussiëren natuurlijk. Daar is helemaal geen tijd voor. En toen zijn we daar naartoe gerend? Toen zijn we naar de andere kant van het gebouw gelopen, waar de balkons zitten. Eva die kende iemand die in het appartement uh, sliep. Die woonde daar eigenlijk gewoon die ging hem wakker maken. En na vijf minuten reageerde hij op een gegeven moment en dan eh, kwam hij eruit. En eh, dus toen eh, ging hij naar boven. En toen keek ik omhoog en toen zag ik Rijn ineens op twee hoog zitten. Via een regenpijp naar de eerste verdieping geklommen, naar het balkon. Ik dacht, wow, <laughs> die gaat wel heel, heel hoog de lucht in. Dus, Over de balkons heen geklommen toen naar de tweede verdieping geklommen. Rijn is lekker lang, dus als die op de, op de ene reling van het balkon ging staan... kwam hij met zijn handen bij, eh, bij de andere reling boven zich. Toen naar de derde verdieping geklommen. Maar we kregen eigenlijk ook weinig respons eh, van die achterkant op de balkons. Van hoger ga ik niet, want het wordt en te warm... en het is gewoon hartstikke hoog natuurlijk op die balkons. Ja, als, gevallen, Gewoon gaan we niet over nadenken. Ik heb eigenlijk grote hoogtevrees, dus ik snap wel niet waarom ik het deed. Maar het zal wel adrenaline zijn. Dus, uh, ja, wel een gevaarlijke actie wat hij heeft gedaan. Eh, toen zijn we weer naar de voordeur gegaan. En we eigenlijk weer hetzelfde principe. En toen kregen we eindelijk reactie van mensen. We werden eindelijk mensen wakker. En dan zie je heel veel verschillende reacties bij mensen. Dat is wel grappig. De ene die rent in zijn onderbroek naar buiten. Er kwam er een hele dikke Fransman die kwam eraan. En die stond eh, eigenlijk alleen in zijn onderbroek stond hij daar is bij in Franse fumé, fumé. En de ander die gaat nog even rustig een bakje koffie zetten en tassen pakken. En de mensen die echt te lang erover deden, die tassen gingen pakken, heb ik gewoon de tas opgepakt. En ik denk, joh, ik ren eruit. En je rent me maar achterna. Want dan ben jij er tenminste ook uit. Ja, het zijn verschillende reacties die je ziet. Ja. Dit verhaal wordt vervolgd. uiteindelijk viel het mij wel op dat er niemand hielp van die mensen die we eruit hadden. Eén iemand. Eén eh, Engelse man die heeft ons nog geholpen. Toen ben ik ook met hem naar de bovenste verdieping gelopen... waar toen al nou ja, echt zwart stond van de rook. En toen hebben we besloten om daar alle deuren in te trappen omdat we dan in ieder geval naar binnen kunnen komen om te kijken of er nog mensen binnen zijn. Ja, er waren mensen die vonden dat wij die deur niet in moesten trappen. Die, eh, toen Rijn klaar ging staan om, om ze in te trappen, dat mensen echt zonden no, no, no. Dus dat was wel bizar. Die, eh, die deur die kan eh, makkelijk gemaakt worden, maar als iemand daar blijft liggen... dan eh, is het nooit meer goed te maken. Toen ben ik naar binnen gegaan om te kijken of er nog mensen sliepen. En toen kwam er, kwam er nog één gezin kwam er naar buiten. En op dat moment eigenlijk 25 nadat de minuten dat de brand was uitgebroken... kwam ook het naastgelegen gelegen appartement waar het begonnen was. Die, die, kwam ook, die werden wakker en die kwamen naar buiten ja, toen hun eruit kwamen, toen zag je eigenlijk het vuur zag je al eh, aan je zijkant. En de hele bovenverdieping stond al eh, in de rook. En toen kwamen zij nog naar buiten. Uiteindelijk kwamen we dan ook zover dat wij dachten van ja, nu is iedereen eruit. Maar goed, dat weet je nooit zeker. Maar toen werd het voor ons te onveilig om nog binnen te blijven. Dus we zijn wij zelf ook het eh, gebouw uitgegaan. En toen was het ook wel, zag je ook al dat de brand... ja, dat ging, dat ging heel hard. Ik denk twee, drie minuten later kwam de brandweer aan. En die hebben het toen eigenlijk van ons overgenomen. En toen zijn we eigenlijk gewoon even gaan zitten om even te kijken van wat is hier eigenlijk gebeurd net. wat hebben wij de afgelopen half uur gedaan hier? Je bent ook uitgeput natuurlijk na zo'n 20 minuten. Want rennen, vliegen, vallen op, staan en weer doorgaan eigenlijk. Hij begon op een gegeven moment, eh, begon die, eh, lacht hij eigenlijk. En hij begon helemaal te trillen en hij trok helemaal wit weg. Dus toen dacht ik, ja, er is hier iets niet goed, er is iets niet goed. Dus eh, zijn handen trilden echt eh, heel erg. En eh, hij zat de hele tijd zat hij met zijn voor ze. En hij zei van, ja, ik kan ze niet bewegen, ik kan ze echt niet bewegen. Alsof er onder mijn huid iets van luchtbellen in mijn handen zaten... waardoor mijn handen gingen ontploffen, zo voelde het. De vingers stonden eigenlijk alle kanten op. Ja, het was, het was echt bizar om te zien inderdaad. Ik heb vaak dingen gehad aan mijn lichaam wat kapot was. Maar nog nooit zo intens raar eigenlijk. Want het voelde echt heel raar. We eerst allemaal jassen nog over hem heen gelegd omdat hij het zo koud had. En toen moest hij eigenlijk vrijwel direct eh, de ambulance in. En daar ook al aan het eh, zuurstof. Met eh, de conclusie eigenlijk dat hij te veel rook had binnengehad. En op het moment dat, uh, dat Rijn de ambulance inging... dat was echt het moment waarop ik dacht van... ja, wat hebben we nu eigenlijk allemaal gedaan? En hebben we eigenlijk wel iedereen gered? En komt het allemaal wel goed? Dus, want ze zijn nog eh, ik denk wel vijf uur bezig geweest om het eh, helemaal te blussen. En toen in het ziekenhuis, toen eh, vrienden en collega's langs kwamen... toen pas hoorde ik ook echt dat iedereen eruit was. Tot die tijd wist ik dat nog niet zeker. En ja, dat geeft dan toch wel een goed gevoel als je zeker weet dat iedereen veilig is. Ja, we hebben het, we hebben het goed gedaan. Het is gelukt. Het is wel even een paar, paar weken het onderwerp van de dag geweest, ja die brand gaf ook eh, de hand wel voldoening. Dat ik dacht van, eh, ja, dat hebben we goed gedaan. Maar ook in die periode twijfelde ik heel erg wat ik wilde gaan studeren. En nu dacht ik, eh, toen ik zag hoe dit eigenlijk in werking ging... hoe mensen te werk gingen en hoe de brandweer daar te werk ging... toen dacht ik eigenlijk, nou, ik wil wel iets gaan doen waarbij ik mensen kan helpen. Want dat geeft je wel echt een goed gevoel. Ja, ik ben wel blij dat ik het heb gedaan in ieder geval. Ja, achteraf ben ik er ook trots op dat we, dat we naar binnen zijn gegaan. En gelukkig niet zijn blijven staan. Niet achteraf te horen krijgen van, oh ja, die brand waar jij gisteren van bent weggelopen. Die heeft aan eh, vijf mensen zware verwondingen hebben zware verwondingen overgehouden. Ja, je had toch het lef eh, om naar binnen te gaan en eh, om het juiste te doen. Als we zouden blijven staan, dan zou het een stuk minder voor de mensen die er sliepen afgelopen zijn, denk ik. Ja, ik denk het wel. We hadden allebei zoiets van, ja, dat is wat wij zouden doen als als het gebeurt. En zo is het dan ook gebeurd. Ehm, ja, ik wil criminologie gaan studeren. En daarna zou ik misschien eh, graag bij de politie willen. Maar dat weet ik nog niet, eh, nog niet zeker. En dat je dan als held wordt bestempeld, dat is leuk. Maar goed, ja, dat is voor mij niet voor. Het is echt gewoon gaan. En ja, dan hoor je dat achteraf, eh, wordt dat je bijnaam held. Nou ja, er zijn slechtere bijnamen. Long Way There, de Little River Band. Een opgave uit 1976. En daarvoor hoorde u het verhaal Fumé, Fumé. Het verhaal van Rijn en Eva, opgetekend door Helene Hummelen. En eh, ik wou nog even wat toevoegen. Uh, dit is natuurlijk uh, Karo's Nacht van het goede Leven. En u luisterde net naar Karo's Goudmijn op herhaling. maar je moet ook eens luisteren. De podcasten van Echt Gebeurd, die zijn erg leuk. nou, koel dat maar is. Ze gaan trouwens, uh, zijn ook te horen in uh, eh, uh, eh, woord.nl. VPRO die zint vrijdagnacht uit, geloof ik. Nou, tot zover. Hey, ehm, tot na het nieuws.